uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de aanslag in... In totaal kwamen acht mensen om het leven en raakten elf mensen gewond... toen een man in een gehuurde pick-up truck inreed op voetgangers en fietsers. Gebeurde in de buurt van het World Trade Center. De dader zou een briefje hebben achtergelaten... waarin hij schrijft dat hij namens IS handelde... Volgens Amerikaanse media is het een Oezbeek die zeven jaar geleden naar de VS verhuisde. De politie schoot de dader van 29 uiteindelijk in zijn buik nadat hij tot stilstand was gekomen. Driekwart van de kinderen van 2 tot 4 jaar heeft thuis te maken met een vorm van geweld. Dat stelt UNICEF in een rapport. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie gaat het om zo'n 300 miljoen peuters wereldwijd. Die worden door hun ouders of verzorgers hardhandig bestraft of psychologisch mishandeld. In het rapport staat verder dat ongeveer 15 miljoen meisjes tussen de 15 en 19 te maken hebben met gedwongen seks of seksuele handelingen. In 90% was de dader een bekende van het slachtoffer. De gemeente Amsterdam ontkent dat de overleden burgemeester Van der Laan in het geheim een campagne heeft gevoerd tegen radicalisering. Afgelopen weekend meldde Weekblad Elsevier dat. In een brief aan de raad schrijft lokale burgemeester Van der Burg dat het nooit verder is gekomen dan een plan. Het zou een tegengeluid moeten bieden aan radicaliserende filmpjes en preken. En de belangrijkste reden voor rokers om te stoppen is de gezondheid van hun kinderen. Daarna spelen ook de eigen gezondheid en het advies van bijvoorbeeld de dokter of tandarts een rol, blijkt uit cijfers van het CBS. Mediacampagnes of de schokkende plaatjes op sigarettenverpakkingen zijn voor minder dan een kwart reden om geen sigaret meer op te steken.